Ik loop als een schooier door weer en door wind, bij dag en tot diep in de nacht. Er is haast geen mens me wat vriendelijk gezind, ik word door een ieder veracht. De dames en heren die gaan me voorbij, er zijn er die ik goed heb gekend. Ze houden vol afschuw hun kleren opzij, uit angst voor zo'n schunnige vent. Maar onder me lopen, daar draag ik nog iets waarmee ik de wereld aan. Daar klopt en daar leeft, daar leidt en daar leeft mijn virusgooiers Er was eens een tijd, het is jaren geleden dat ik niet zo'n verschoppeling was. Toen sneed me de wind door mijn kleren niet heen, toen drong er geen kou door mijn jas. Toen had ik een woning, toen kende ik geluk, toen had ik een vrouw en een kind. Opeens greep het noodlot ze weg met een ruk, wat ik toch zo teer had bemind. Maar onder mijn lont daar draag ik nog iets waarmee ik de wereld dacht. Daar klopt en daar leeft, daar leidt en daar leeft mijn virus Een krach op de beurs en mijn zaken failliet, aan flarden mijn hele bestaan. Een vriend die me hier pacht, die vond ik toen niet. Ze lieten het noodlot begaan. En drie maanden later, toen greep het mijn vrouw. Ze hing veel te veel aan het geld. Het was uit met haar liefde, het was uit met haar trouw. Ze was zo op weelde gesteld. Maar onder mijn lompen, daar draag ik nog iets waarmee ik de wereld Daar klopt en daar leeft, daar in Holland kwam. Ik dacht alleen, het is maar spel, een zeemans hart vergeet zo snel. Ik dacht alleen. Het is maar spel, een zeemans hart vergeet zo snel. Ik dacht nog steeds, het is maar spel, een zeemans hart. Een zeemanshaal. een zeeman in het duister. Lichten ziet van Tessels vuur. Want jouw licht betekent alles voor de ziel van jouw straat. Hij ziet in dat licht zijn rijkdom. Vrouw en kinderen, vaderland. O vuurtoren, lauwe, getrouwe. Het welkom in Holland gebracht. Na reizen in storm en gevaren, kwam jij met je troostende kracht. sporen vissers op de zee gegroeid. Hun goud der zee werd uitgerooid. dat is vissersleven. De vloot van de vissers stil, vaar niet uit. Het is stil in het dorpje aan zee. Droef staart de visser nu naar zijn schuit, want die telt niet meer mee. Arme schoen. zijn moeder voor goed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof, want het kleuter droef en teer, vraagt aan ons lief heertje boven, wanneer komt mijn moesje weer? Zeg dat moesje slaapt hier. U kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan kom ik naar u toe. En op een zekere keer, toen lei zijn vader keer, ventje in het graf naast zijn moeder. onze moesje, daar bij onze lieve Heer. Zonder moedertje te leven, daarvoor was hij nog te klein. de kade ligt. De zeeman komt aan wal. Is waarheen hij zijn schreden richt. De vreugde overal. Maar gaat eindelijk het anker los. Dan roept de zee hem neer, Trek die grote waterplas zijn hart steeds meer en meer. amor. zal slaan. Hoop ik toch voor de laatste keer het zeegat uit de gang. Want die heerlijke pracht is al waar ik om ga. Daarom slechts verlangt mijn hart het echte zeemansgraf. Mooie blauwe zee. een kleine kleuter, een kindje zeer verwend. En op zekere dag zijn moeder, voor eens even lieve pen. Als je zoet bent, komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wel wat voor Jantje, en het ventje zei toen blij. Wanneer er heus een zusje kwam, Kreeg zij van mij wat mooi zeg man, Dan ga ik een spaarpot open. Dan krijg je schattenbouw. Een boeketje witte rozen. Waar man ook zo van houdt. Toen de ooievaar geweest was Wees bij Jan een bange vraag. Waarom laten de gordijnen nu toch helemaal omlaag? Snikken sprak zijn vader Jantje. je hebt geen moesje meer. Ze ging vannacht met kleine zusje weg naar onze lieve Heer. Maar Jantje in zijn groot verdriet vergat toch zijn belofte niet. Toen ging zijn spaarpot open en kocht hij wel geteld. 25 weer rood. Pernambuco é Ze bood hem geen bestaan. Zijn oudjes die hadden. said. waar door de velden zwierven, bloemen plukken was je godsgeluk. Met je blos van kinderlijke blijdschap, was je dan een lente bloem Jouw zo'n lieve engel. Iedereen vond jou zo'n echte snaar. De vreemde mensen zeiden honderd malen dat je zulke mooie ogen had. Dat was zorgen in die vroegere dagen, toch met jou gevoelde ik bereid. ogen kijkt. Zie ik soms een bedelende blinde, o dan kringt mijn hart heen van pijn. Vraag me af of dat een lot zal worden, als ik eenmaal zijn. Denk aan jou als ik zo'n arme stumper weer vandaan mijn povere aalmoes rijd. Ik keek ik voel zo angst om eens te sterven als ik naar je blinde of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waardig bestaan. Want de kleuren van je huid, ach wat maakt die nu uit? Op het uiterlijk komt het niet aan. Er is niemand die zijn ouders zelf kiest. Er is niemand die zijn vrijheid graag verliest. Of je blank bent of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waardig bestaan. Waarom wordt een mens vaak beoordeeld? na zijn kleding, zijn rang of zijn klas. Waarom wordt een mens vaak veroordeeld? Om zijn afkomst, zijn taal of zijn ras. Of je blank bent of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waardig bestaan. Want de kleuren van je huid, dat wat maakt die nu uit? Op het uiterlijk komt het niet aan. is niemand die zijn ouders zelf kiest. Er is niemand die zijn vrijheid graag verliest. Of je blank bent of zwart, ieder mens met een hart heeft toch recht op een waardig bestaan. Altijd maar varen, dat is het zeemansleven. Varen, varen, ondanks gevaren, daar wil hij alles voor geven. En mocht zijn schip in een storm vergaan, ver van de veilige kust, zal op zo'n graf nooit een teken staan Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen. Op een zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis. Niemand weet dus wie een rustplaats heeft gekozen. Op die stille plek, zo mij ver van huis. Varen, varen, al duurt het jaren, niets kan een zeeman deren. Varen, varen, over de baren, daar wil hij alles riskeren. Hij krijgt van niemand een erelint, al hij meer dan zijn pleer, En als hij een graf in de golven vindt, weet men niet eens waar hij ligt. Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen. Op een zeemansgraf wat schuchter vertrok naar de zee. Toen nam hij zijn nieuwe harmonica mee. Hij speelde voor de matrozen van liefde en rode rozen. De jongens die zongen zijn liedertjes mee. En iedere refrein over de zee. Zo bracht hij Zeven Wat vreugde in zeemans leven, dat joch dat zo enig kon spelen op zijn harmonica. Maar Douwe die merkte het al na het werk om zijn body niet velen, want s'avonds Ik was te moe om te spelen. Toen hebben ze maats al zijn werk maar verzet, in ruil voor een beetje harmonica. podemos construir.